Als je denkt aan honger of oorlog. Als je denkt aan je zieke vriend en aan alles dat zonder reden zomaar fout kan gaan. En als je denkt aan werkeloosheid, aan de omgang van het avondland, bedenk was. Want wij komen, wij komen uit het. Pa, pa, pa, pa. Uit het. Pa, pa, pa, pa. ba het. Pa, pa, pa, pa. als zich laat zien. En als je denkt aan haken, kruisen.